Maarten stiltjes met het NOS Journaal. Het CDA wil dat de AOW verhoogd wordt met 150 euro per jaar. Dat is volgens de partij nodig omdat een groot deel van de ouderen de afgelopen jaren onevenredig is getroffen door bezuinigingen. Verder wil de partij een lager eigen risico in de zorg en moet er een overgangsregeling komen om mensen te laten wennen aan een hogere pensioenleeftijd. De plannen van het CDA zouden ruim 2 miljard euro gaan kosten. Energiebedrijf Nuon gaat op grote schaal windparken en zonneparken combineren. Daardoor kan er vaker stroom worden geleverd op dagen dat er weinig zon of wind is. Op zes plaatsen in Nederland moeten er zonneparken komen, onder meer in de Eemshaven en Wieringermeer. Die moeten stroom leveren aan tienduizenden huishoudens. Nuon is ook van plan om de parken te voorzien van grote batterijen, zodat opgewekte stroom die niet gebruikt wordt kan worden opgeslagen. Het Amerikaanse inreisverbod voor reizigers uit zeven landen blijft opgeschort. Het Hof in San Francisco handhaaft een eerdere uitspraak van een lagere rechter. President Trump wil immigranten uit de zeven overwegend moslimlanden tijdelijk weren uit de VS, omdat daarmee de nationale veiligheid vergroot wordt. Het Hof zegt dat geen enkel bewijs is geleverd voor die stelling. De anticonceptiepil moet terug in de basisverzekering. Daarvoor pleiten de Rutgers Stichting en het Nederlands Genootschap van Abortusartsen in het AD. In 2015 is het aantal abortussen voor het eerst sinds jaren iets gestegen. De anticonceptiepil wordt nu alleen vergoed voor vrouwen onder de 21 jaar. De meeste zwangerschapsonderbrekingen waren bij vrouwen tussen de 25 en 30 jaar. Dat anticonceptie te duur is, zou een reden kunnen zijn, zegt de Rutgers Stichting. Het weer, het vriest licht tot matig met mogelijk lokaal wat motsneeuw. Het blijft overwegend droog, maar later op de dag neemt vanuit het zuiden wel de kans op wat sneeuw toe. Maximaal liggen vandaag rond het vriespunt, in het weekend meer zon en de temperaturen blijven dan rond het vriespunt. Dit was het NWS.